Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil belastingontwijking door bedrijven hard aanpakken. Voortaan moeten alle ondernemingen met een omzet hoger dan 750 miljoen euro per jaar... op dezelfde wijze winstbelasting betalen in alle 28 lidstaten. De achterdeurtjes om minder belasting te betalen moeten gesloten worden, vindt de Commissie. In Calais zijn de Franse autoriteiten begonnen met het afbreken van het vluchtelingenkamp. Sinds gisteren kunnen inwoners van het kamp vrijwillig op een bus stappen... waarmee ze naar een opvanglocatie elders in Frankrijk worden gebracht. Er zijn nog altijd een paar duizend mensen die nog niet zijn vertrokken. De sfeer in het kamp bij Calais was vanmiddag grimmig. De politie heeft de afgelopen weken bijna 300 mensen opgepakt... die zich misdroegen op de Wallen in Amsterdam... Na klachten van bewoners werd er een speciale undercover-actie gehouden. De meeste arrestaties hadden te maken met drugs. Behalve echte drugs werden er ook veel nepdrugs verkocht op de wallen. Zanger Eddie Christiani is op 98-jarige leeftijd overleden. Christiani was de eerste artiest in Europa die een elektrische gitaar bespeelde. Hij was het bekendst van zijn nummers daarbij de Waterkant en Spring maar achterop. Een 19-jarige jongen die als stagiair bij de gemeente Utrecht paspoorten vervalste... is bij verstek veroordeeld tot 16 maanden cel. Hij vervalste 12 identiteitsbewijzen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte was zelf niet bij de rechtszaak. Hij is al meer dan een jaar spoorloos. De helft van de parkeerautomaten in Arnhem staat al op wintertijd, terwijl die pas aanstaand weekend ingaat. Automobilisten moeten daardoor een uur extra betalen. Volgens de gemeente gaat het om een storing en wordt er gewerkt aan een oplossing. Gedupeerden kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het rustig en droog weer. Minima tussen 0 en 7 graden. Vooral in het oosten is er kans op mist. Morgen is het eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad zijn opgelost of bezig op te lossen. Dit zijn de uitzonderingen. De A9 Diemen-Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en Knoop het Hoevenorp nog 6. En verderop naar Knoop het Velsen nog 3. Dat is een erfenis van een ongeluk. De A10 Zuid tussen afrit Watergraafsmeer en Knoop het Nieuwe Meer 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 3 vanwege een onwelwording.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 Nou, dat zie je mooi verkeerd. Nee, ook ik was niet alleen al die nachten. Ik heb me echt geamuseerd. je echt, hij heeft niets door van die ander. Die ander waar je nu mee vrijt. En denk maar niet dat ik het ooit, ooit verander. Deze keuze kent geen spijt. Ja, sterker dan voor hier op CFM Zandvoort door Michael Nobe. Of Nobbe hier op eh, CFM Zandvoort eh, live in de avond. We gaan er heel van uh, nog een gezellig uurtje van maken. Want we zijn hier tot 8 uur vandaag met jouw eh, favoriete Hollandse of Nederlandse product vooral. En allerlei soorten muziek en 20% zelf invullen. Dus heb je verzoekjes, zet ze op Facebook of ZFM in de avond live. Of natuurlijk 023-573-0393. Zometeen na dit plaatje hebben wij een hit En welke hit we dit keer hebben uitgekozen dat eh, hoort u zo meteen. Maar we gaan nu eerst luisteren eh, naar eh, niemand minder dan Sascha Brouwers. hier op CFM Zandvoort van Sascha Brouwers. Wel de stem natuurlijk, de vrouwelijke stem die u elke dag hoort hier op CFM Zandvoort. Uh, van, eh, ja, zij is toch onze stem, eh, onze jingle stem. Dus hartstikke leuk. Ademloos van Sascha Brouwers was dat. We gaan tijd, ja, het is echt tijd voor de dubbelhit.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 En eh, ja, zoals ik al zei, dit keer hebben we een dubbelhit gekozen met dezelfde titel. En dat is ook Hou Me Vast. En dit keer eh, van uh, Tino Martin. De hele tijd zo. Loopt die weer vast. Ta -ta -ta -ta. Het is een eh, gezellig vastloopuurtje. Stilte mag niet op de radio, dus... Uh... Daar is hij. Hou me vast, Tino Martin. Je hebt het zo vaak moeten horen. Heb jij nog steeds geen vriendin? Ik stond er echt wel voor open maar ik geloofde er nooit in. Want soms was ik te vroeg, soms was ik te laat. Tot dat ene moment dat jij voor me staat. Geen weg meer terug, geen redder meer aan. Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan. Hou me vast niet meer van hem.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 I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely. op CFM Zandvoort met Jij en Ik. Wat een heerlijk nummer is dat, hè. We gaan naar het volgende plaatje luisteren. Dat is voor jou van Yves Berensen. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd. Mijn avond was I supposed to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I, I must confess, I still believe. Still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me baby. The reason I breathe is you. Girl, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way you planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because the loneliness is killing me. And I, I must confess, I still believe. still believe. When I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby. was not supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Yeah, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me sign? Hit me, baby, one more time. with you. I lose my mind, give me a sign. Hit my baby one more time. Hit, hit, from the When troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.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 Ja, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer vanaf 6 uur tot 8 uur. Zelfde datum of zelfde dag natuurlijk op dinsdag zijn we er gewoon weer met ZFM eh, CFM in de avond live. Wie er dan de gast is, dat eh, hoort u dan gewoon weer meteen. En haal ons Facebook in de gaten. ZFM, Zand, of, ZFM in de avond live. op Facebook natuurlijk Facebook, ik kom helemaal niet uit mijn woorden joh.